Kasper Meijer met het NOS-journaal. Het Verenigd Koninkrijk trekt nog eens 300 miljoen pond uit voor militaire hulp aan Oekraïne. Het gaat onder meer om apparatuur voor elektrische oorlogsvoering, een radarsysteem, duizenden nachtkijkers en apparatuur om GPS-satellietnavigatie te verstoren. Eerder trokken de Britten al 200 miljoen pond uit voor hulp aan Oekraïne. Rusland heeft het internetverkeer in de bezette Zuid-Oekraïnse regio Gerson omgeleid naar Russische internetverbindingen. Dat zegt NetBlocks, een Engelse organisatie die het internetverkeer in de wereld monitort. Volgens de organisatie is de regio nu waarschijnlijk onderworpen aan Russisch internettoezicht en censuur. Gerson werd al vroeg na het uitbreken van de oorlog veroverd door Rusland. De Russen zeggen dat de regio sinds 1 mei de Russische roebel als munt gebruikt. Bij een pluimveebedrijf in het Gelderse dorp Lunteren is vogelgriep vastgesteld. De 90.000 legkippen worden gedood. In een straal van 3 kilometer liggen nog 32 andere pluimveebedrijven. De NVWA zal die bedrijven onderzoeken op de aanwezigheid van het virus. In een wijdere straal van 10 kilometer liggen nog veel meer pluimveebedrijven. In het hele gebied mag per direct geen pluimvee meer worden vervoerd. Een groot deel van deze bedrijven ligt in gebieden waar eerder al een vervoersverbod was vanwege vogelgriepgevallen. De politie heeft in de Zuid-Limburgse plaats Rimburg een rokend explosief onschadelijk gemaakt... nadat het door magneetvissers uit het water was gehaald. Niemand raakte gewond. Volgens de regionale omroep L1 ging het om een fosforbom. Bewoners van een huis in de buurt werden uit voorzorg geëvacueerd. De autoriteiten waarschuwden voor chemische dampen die mogelijk vrij zouden komen. En omwonenden werd gevraagd om de ramen en deuren te sluiten.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 Ik zei, wat ga je doen? Want wij hebben zo'n after met de crew. Je vriendin is oké, okay, schat, neem ze lekker mee. Ik heb een tafel, maar ik fix ze wat twee. En in de weken daarna was alles koek en hij. We hebben ieder weekend weer gedanst. Dus ik neem haar vanavond mee naar mijn favoriete restaurant Het leek zo perfect doordat ze zei Doe mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas Oh nee Wie had dat gedacht? Want nu is het echt niet meer voor mij Ook nog zoete witte wijn bij die pizza met ananas Ik ben zo op haar afgeknapt Alle sta ik op. En ben ik weg, doe ik alles op de pof. Van met alle respect, dik altijd niemand. En ook nog ananas dan. Ze valt door de man maar aan de andere kant. Zou de smaak ook maar een klein beetje beter zijn? Ging ze vast niet eens op date met mij, dat is dan ook weer zo. Al is het weer zo, ik ga naar buiten. En natuurlijk lieverd iedereen, verdient een tweede kans. Maar jou neem ik nooit meer mee. Naar een restaurant, leek zo zij doet mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas. Oh nee. Wie had dat gedacht? Want nu is er het echt niet meer voor mij. Ook nog zoete witte wijn bij die pizza met ananas. Ik ben zo op haar afgeknapt. Het leek zo perfect en misschien was het dat ook wel. Heb ik me niet een beetje aangesteld? Pizza met ananas is discutabel. Maar die zoete witte wijn die moet van tafel. Het leek zo perfect doordat ze zei: Doe mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas. Wie had dat gedacht?